Michel Koenen met het NOS-journaal. In de betwiste regio Kashmir in India zijn op een politiebureau zeker zes doden gevallen. Dat gebeurde toen in beslag genomen explosief materiaal werd onderzocht. 27 mensen raakten gewond van wie enkele in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers zijn vooral agenten en forensisch expert. Zwitserland en de VS hebben na maanden onderhandelen overeenstemming bereikt over de importheffingen op Zwitserse producten. Die gaan omlaag naar 15 zoals bij veel andere Europese landen. Ook gaan bedrijven de komende jaren 200 miljard dollar investeren in de VS. Onder meer de horlogesector werd hard geraakt door de importheffingen. In de Duitse stad Neurenberg zijn zo'n 20.000 mensen geëvacueerd... vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gistermiddag gevonden bij werkzaamheden. Experts gaan de bom onschadelijk maken. En bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... heeft de Fransman Timothy Lobonneau een wereldrecord gereden op de 5000 meter. Hij reed de afstand in iets meer dan 6 minuten. Bijna anderhalve seconde sneller dan de recordhouder Niels van der Poel uit Zweden. De Fransman had tot nu toe nog nooit een wereldbekermedaille op de 5 kilometer gewonnen. De Nederlanders die deden het minder goed. Chris Huizinga was met zijn vijfde plaats de beste Nederlander. Het weer nog. Vanuit het zuiden trekt de regen over en er staat een stevige noordoostenwind. Het koelt af naar 6 graden in het noorden tot 12 in het zuiden.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 that you're more beautiful and that's the way They show that they wish that they had your smile So my confidence was up for a while I got real comfortable with my own style I knew that they There's no place for you in my heart I don't need you, leave Just a picture of you on to call the phone just in case.